Die straf kregen de twee verdachten al, maar zelf zeiden ze dat ze onschuldig waren. En het OM wilde ze juist levenslang achter de tralies. Het wordt dus 30 jaar... De rechter vindt dat ze genadeloos te werk gingen en zei dat ze het puur voor het geld deden. Wiersum werd bijna drie jaar geleden doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij was in die tijd advocaat van de kroongetuigde in de grote Marengo-moordzaak. 2022 was geen lekker jaar voor de NS. Het bedrijf boekte een verlies van meer dan 300 miljoen euro. Treinen reden minder vaak op tijd. En vooral in september en oktober was het een bende, zegt het bedrijf. Met heel veel eh, treinuitval, te drukke treinen. We hebben onze reizigers eh, teleurgesteld eh, in het afgelopen jaar. En dat moet beter. NS heeft de afgelopen tijd veel nieuw personeel aangenomen. Zodat er minder ritten uit hoeven te vallen. Gratis plastic en papieren zakjes verdwijnen uit de Lidl, Jumbo, Plus en Aldi. De supermarkten gaan alleen nog herbruikbare zakjes verkopen... die je dan thuis kunt wassen, schrijft het AD. Albert Heijn was vorig jaar al gestopt met de gratis zakjes. De supers hopen met z'n allen zo'n 126 miljoen plastic... en 10 miljoen papieren zakjes te besparen. En er is flink geschoten in Ruinerwold in Drenthe. Hey, hallo, hallo. Militairen van de luchtmobiele brigade oefenen in het dorp. Dat lijkt allemaal levensecht. Ze moeten gijzelaars bevrijden uit een brandweerkazerne. En dat trekt veel bekijk, bekijks van inwoners. Wel cool om te super vet. Super ja, vet. Ja. Ja. Superleuk. Ja, ja. Wel leuk. Uh, ze worden nep schieten met uh, neppe hulsen en pistool. En dan... Eh, van training of zo. Als er wel iets aan de hand is, dat eh, ze wel weten eh, hoe ze moeten handelen. We hoeven niet zo heel ver te kijken in Europa. Hè. Als je kijkt naar wat in Oekraïne nu gebeurt, er gebeurt eh, genoeg. Dus ik denk dat er meer geoefend wordt, meer centraal gezet wordt. Dat het toch wel heel belangrijk is dat we militairen hebben. En dan nog het weer. Er kan nog wat regen vallen. Morgen in het noorden en oosten kans op hagel en onweer dan tussen de 6 en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan heel veel korte files, maar op een aantal plaatsen heb je wel wat meer vertraging. Zoals op de A10 de ring van Amsterdam bij de afrit Amsterdam Centrum. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En bij de Koentunnel heb je 5 minuten vertraging daar. Op de N247 van Amsterdam naar Horen is de vertraging 10 minuten. En dat is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Verder sta je in de file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knopend Velzen. Daar heb je ook een kleine 10 minuten extra reistijd.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 26 mensen veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Het gaat onder meer om moord, verkrachting en mishandeling. De twee verdachten van de moord op advocaat Dirk Wiersum... zijn opnieuw veroordeeld tot 30 jaar cel. Guillermo B., Moreno B. en het Openbaar Ministerie... waren in hoger beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter. En het scheepvaartverkeer op het Juliana-kanaal in Limburg ligt stil... nadat een gigantische bouwkuip voor uitbreiding van het kanaal is volgelopen. Het weer bewolkt bij een graad of 8. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Temperatuur daalt tot het vriespunt. a blind man cross the road Trying to make the earth sigh Ever see young girl growing old Trying to make herself a bride searching for I'm falling In all the good times I find myself longing for change watching you, girl.